Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Naties schatten dat ruim 300.000 mensen in Marokko zijn getroffen door de aardbeving van vrijdag. Vooral kleine bergdorpen zoals Asni, ten zuiden van Marrakesh, zijn getroffen. Dat dorp is bijna volledig verwoest. Huizen zijn ingestort en veel wegen zijn onbegaanbaar. Ook in andere dorpen die dicht bij het epicentrum liggen... en die moeilijk te bereiken zijn door de reddingswerkers, is enorme schade. De aardbeving in Marokko heeft aan meer dan 2100 mensen het leven gekost... en duizenden mensen raakten gewond. Verreweg de meeste slachtoffers zijn gevallen in de provincie El Haous. Vanuit heel de wereld wordt hulp aangeboden. Op het gisteren opengestelde Giro 6868 van het Rode Kruis... is tot nu toe bijna 640.000 euro binnengekomen. Om problemen als ongelijkheid en klimaatverandering op te lossen... is steun van het brede midden van de samenleving nodig... Dat zei de lijsttrekker van GroenLinks, PvdA, Frans Timmermans... in de jaarlijkse Abel Hertzberg-lezing. Hij pleit voor kathedralenbouwers die lange termijn plannen maken... en het gezamenlijke belang boven eigen belang plaatsen. Timmermans legt in de lezing de nadruk op het herstellen van vertrouwen in de overheid... als basis voor acceptatie van bijvoorbeeld klimaatmaatregelen. De laatste etappe van de CIMAC Ladies Tour is gewonnen door Lorena Wiebes van SD Works... De etappe naar Arnhem stond vandaag vooral in het teken van het afscheid van Annemiek van Vleuten. De 40-jarige wielrenster is na ruim 15 jaar gestopt als profwielrenster. Ze zwaaide tijdens de rit naar het publiek en kwam onder luid applaus over de streep. De Simac Ladies Tour werd gewonnen door de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar een graad of 19. Morgen eerst zon, in het westen wel bewolking. De temperaturen liggen dan tussen de 24 graden aan zee tot 31 graden in het oosten.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 Tussen knooppunt Muiderberg en Naarden is de vertraging 10 minuten. Bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland naar Noord-Holland... bij Den Oever 10 minuten tijdverlies. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Durgerdam en knooppunt Watergraafsmeer... ook nog 10 minuten extra reistijd.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 The way you talk, the way you smile on top got the vibe I want. You got the vibe I want. I like the way you talking, the way you smile, the smile. Only you I want. other Candela, you know.